en de gijzeling van een school in Bovensmilde in 1977... krijgen de veteranenstatus. Minister Hennis heeft dit bewijzen van uitzondering besloten. De veteranenstatus is bedoeld voor mensen die op een missie in het buitenland zijn geweest... en die daar vaak veel geweld hebben meegemaakt. Hennis vindt dat dat ook past bij de 1500 militairen... die betrokken waren bij de beëindiging van de Molukse acties. Over het besluit is overleg geweest met de Molukse gemeenschap en de militairen zelf... Zij steunen het besluit. De 1500 militairen zijn mensen die in de trein zelf hebben gevochten... maar bijvoorbeeld ook ondersteunend personeel en de piloten van de Starfighters... die bij de bevrijding waren betrokken. Bij de actie kwamen zes kapers om en twee treinpassagiers. Ziekenhuizen hebben in 2012 beter gepresteerd dan in het jaar ervoor. Vooral bij operaties en de behandeling van kankerpatiënten was er vooruitgang. Het aantal vermijdbare sterfgevallen daalde, stelt de inspectie voor de gezondheidszorg. In 2012 is in bijna alle ziekenhuizen een time-out bij operaties ingevoerd. Dat betekent dat vlak voor de operatie begint nog een keer extra alle gegevens worden gecontroleerd. Volgens de IGZ, bedraagt dat veel bij aan het vermijden van sterfte en schade bij de patiënt. Ook wordt er op veel afdelingen, vooral bij oncologie en verloskunde, meer overleg tussen de verschillende zorgverleners. En ook daardoor daalt de kans op fouten en schade. De werkloosheid in Frankrijk stijgt nog steeds. In december kwamen er ruim 10.000 werklozen bij. En daarmee komt het totaal aantal Franse werklozen uit op 3,3 miljoen. Een dieptepunt in de Franse geschiedenis. De nieuwe cijfers zijn een klap in het gezicht voor president Hollande. Die hoopte dat hij zijn belofte kon houden dat het cijfer voor het einde van 2013 omlaag zou gaan. En dan het weer. Een gebied met regen en natte sneeuw trekt langzaam naar het noordoosten. In de loop van de nacht wordt het droog en klaart het soms op. Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen vooral in het zuidwesten en westen regen.